Je ziet veel personeel eh, voor de deur staan. Ja, de, de omwonenden en de overlast gaat 24 uur per dag door eigenlijk. Normaal staan dit soort magazijnen voor supers buiten de steden. Maar omdat de bezorgers beloven binnen 10 minuten een tasje met bijvoorbeeld een bak ijs en een sixpack bier voor je deur te zetten moeten die darkstores midden in de stad staan. Amsterdam zelf zegt de eerste gemeente te zijn die nu een stopzet op die magazijnen. Antidepressiva werken veel minder goed dan makers beweren. Blijkt uit onderzoek van de Unie in Groningen. Ze kwamen erachter dat studies die naar de medicijnen zijn gedaan alleen verschenen als ze positief waren. Negatieve studies werden niet naar buiten gebracht. In ons land gebruiken 1 miljoen mensen antidepressiva. Deze voor ons land bekende woorden van de paus horen we waarschijnlijk nooit meer. Bedankt voor de bloemen. Ja, een bloemist uit Limburg bracht elk jaar bloemstukken vanuit Nederland voor Pasen naar het Sint-Pietersplein in Rome. Na twee jaar corona trekken sponsoren zich terug en stopt de bloemist er ook mee. Daarmee komt een eind aan een traditie van 35 jaar. En je kan hem schaatsen, zwemmen en ook per waterfiets afleggen, de Elfstedentocht. Twee vrienden hebben vier dagen lang getrapt over de Friese wateren. We grapten een beetje over de Elfstedentocht. Toen gingen we daar eens naar kijken en zagen dat het dit jaar precies 25 jaar geleden is sinds de laatste. En toen dachten we, ja, dat is, dat is een supermooie kans, dat gaan we aangrijpen. Met de tocht van 200 kilometer haalden ze geld op voor het goede doel. Omdat het 25 jaar geleden is, eh, gebrek aan kou, gebrek aan fors, dachten we, ja, dan gaan we dat koppelen aan het Wereld Natuurfonds. En proberen om geld in te zamelen voor het klimaat. Er is bijna 1700 euro opgehaald. Het weer, het is bewolkt. Op sommige plekken regent het. In de loop van de middag eh, komt er vanuit het noorden wat zon. En een gaatje of 8 vandaag. Morgen meest droog en 7 of 8 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort staat file tussen naar de West en Blarikum 6 kilometer met bijna een uur vertraging. Dat komt door een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht.